Jelle Seubring met het NOS Journaal. Polen beschuldigt Rusland van provocatie na het neerstorten van een Russische drone. Die kwam vorige nacht terecht in een maisveld in het oosten van Polen. Niemand raakte bij het incident gewond. Het maisveld ligt op ruim 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Dat wordt vrijwel dagelijks bestookt met Russische drones. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van weer een schending van het Poolse luchtruim vanuit het oosten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn in omliggende landen geregeld projectielen neergekomen. Het Israëlische leger zegt dat er een nieuwe fase is aangebroken in de aanvallen op Gaza-stad. Volgens het leger zijn een aantal buitenwijken van de stad bezet. Premier Netanyahu maakte al eerder bekend Gaza-stad te willen bezetten. In de stad verblijven nog honderdduizenden mensen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van een zedenmisdrijf in Zeist. Vrijdagmiddag werd een vrouw in de bossen het slachtoffer van ernstig seksueel geweld. De politie heeft de bossen uitgekampt, maar niemand aangehouden. Nu zijn er foto's en beelden gedeeld van de verdachte. De man zou vrijdag nog iemand hebben benaderd in het bos. Tussendoor heeft hij zich omgekleed. De politie kreeg al tientallen tips. Wie de man ziet wordt gevraagd 112 te bellen. Een olietanker heeft duizenden liters stookolie gelekt... in het Belgische Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik. Een grote vlek olie heeft zich enkele kilometers... over de volle breedte van het kanaal verspreid. Het lek ontstond bij het dorp Olen, zo'n 40 kilometer ten oosten van Antwerpen. Gehoopt wordt dat de olie zich niet naar Antwerpen verspreidt... omdat het kanaal daar gebruikt wordt voor drinkwater. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de olie opruimen. Hoe het lek is ontstaan is onduidelijk. Het weer nog, vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Komende dag eerst zonnig, maar vanuit het noorden komt er bewolking over.